Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan Johan Remkes ligt, zijn er nog meer opties om het stikstofprobleem aan te pakken. Remkes bemiddelt in gesprekken tussen onder meer het kabinet en de boeren. Vandaag zat hij opnieuw met het kabinet om tafel om te praten over het stikstofprobleem. Volgens Remkes moet de focus niet alleen liggen op het uitkopen van boeren. In het proces tot dusver is wel heel zwaar op het netvlies beklijft opkopen, dan wel halveren. En dat is een veel te eenzijdig beeld. Hij vindt dat het kabinet ook moet kijken of boerenbedrijven verplaatst kunnen worden... of dat ze op een duurzamere manier hun werk kunnen blijven doen. Op Corsica zijn vijf mensen omgekomen bij een zware storm. Een van hen is een meisje van 13. Ze werd geraakt door een omvallende boom. En een vrouw overleed toen het dak van een strandtent op haar auto terecht kwam. Nog eens twaalf anderen raakten gewond en op veel plekken op het Franse eiland is geen stroom. Een eendenbedrijf in de Gelderse plaats Lunteren moet zo'n 3000 dieren laten doden... omdat er vogelgriep in het bedrijf is gevonden. Ook een bedrijf in de buurt is getroffen door het virus. In de directe omgeving van het bedrijf zijn nog 250 andere pluimveebedrijven actief. In diezelfde gemeente werden zondag ook al dieren van acht bedrijven geruimd... omdat er vogelgriep werd ontdekt. En in een aantal studentensteden zijn de introweken nog steeds in volle gang. Met workshops, rondleidingen en etentjes leren nieuwe studenten elkaar beter kennen. En in Leeuwarden niet alleen nieuwe studenten, ook tweedejaars en derdejaars doen daar mee. Want ja, zij hebben elkaar de afgelopen jaren vooral via Zoom leren kennen. Dat eh, heb, ik vooral vorig jaar online gedaan, maar eh, ja, zo'n persoon is veel leuker. Ik ken hem ook net eh, eventjes, ja, nog niet eens denk 20 minuten. Dus dat is wel echt leuk dat je al gelijk mensen weer tegenkomt de tweede en jaar die het niet hebben gehad, die zijn natuurlijk van harte welkom. Eh, maar die nemen vooral deel aan het avondprogramma. Het weer, dan wat zon, dan wat wolken. Er is kans op een bui en mogelijk een klap onweer bij een graad of 24. Morgen begint droog, later opnieuw kans op buien en het wordt zo'n 25 graden.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de stikstofdiscussie gaat het volgens gespreksleider Remkes... te veel over het opkopen of halveren van boerenbedrijven. Een veel te eenzijdig beeld, zei hij... na een gespreksronde met kabinetsleden, banken en bedrijven. Rusland dreigt met het uitschakelen van de kerncentrale in Zaporizhia. Die ligt geregeld onder vuur en Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van de beschietingen. VN-chef Guterres praat vandaag in Oekraïne met president Zelensky over de situatie. Op een eendenbedrijf in Lunteren in Gelderland is vogelgriep vastgesteld. Zo'n 3000 dieren worden gedood. Zondag werd ook al vogelgriep ontdekt in Lunteren. Daarna werden acht pluimveehouderijen geruimd. Het weer, zon, maar ook stapelwolken en mogelijk een bui. Het is 19 tot 26 graden. Lamborghinis and they're renting hummus. The party's on, so they're heading downtown.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 Tell me you love me Or tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already Ready for someone Someone I'm a little lost without you A little lost without you My darling, you are all I know I'm a little lost without you A little lost without you Without you by my side I lost count of the days, so lost in a haze. Wherever I go, I feel you. You say you needed some time to go back and find you. How could I know? Oh, tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me waiting I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all I know.